moet bij het NWS-journaal. Een Oekraïense legerbasis op de Krim is bestormd. Meerdere bronnen zeggen dat bij een Oekraïense militair is omgekomen... en een officier gewond is geraakt. De basis is bij de hoofdstad Simferopol. Journalisten bij de basis kunnen niet zien wat er is gebeurd. Russisch sprekende troepen die de basis hebben omsingeld houden hen tegen. De Oekraïense premier Yatsenyuk spreekt van een oorlogsmisdaad. Hij zegt dat het conflict van een politieke in een militaire fase is overgegaan. Rusland kan zwaardere sancties verwachten nu het de Krim wil annexeren, zegt de Amerikaanse vicepresident Biden. Vanwege de nieuwe ontwikkelingen komen de belangrijkste industrielanden volgende week zonder Rusland bijeen voor een spoedberaad van de G7 in Den Haag. Minister Plasterk wil opheldering van de gemeenten Haarlemmermeer en Lansingerland over de manier waarop het geld voor de fracties in de gemeenteraad wordt besteed. Volgens RTL Nieuws besteden fracties geld dat ze krijgen als ondersteuning van het raadswerk geregeld aan diners en cadeaus. De politie heeft tot nu toe ongeveer 400 tips binnengekregen over de dood van oud-minister Els Borst. Die hebben nog niet geleid tot de oplossing van de zaak. In opsporing verzocht deed de politie vorige week een oproep of mensen die iets verdachts hebben gezien rond het huis van Borst in Beeldhoven zich willen melden. De politie herhaalt die oproep vanavond in opsporing verzocht. Wielrenner Alberto Contador heeft de Tirreno Adriatico gewonnen. In de afsluitende tijdrit verloor de Spanjaard wel wat tijd... maar hij had in de bergetappes van de Italiaanse rittenkoers genoeg voorsprong opgebouwd. De tijdrit werd verrassend gewonnen door de Italiaan Malori... voor Cancellara, Wiggins en Tony Martin. De Nederlander Tom Dumoulin werd vijfde in de tijdrit. Het weer de komende uren vanuit het noordwesten steeds meer buien. Aan zee gaat het ook harder waaien. Vannacht trekken de buien weer weg. Morgen op veel plekken zon. Het is morgen een graad of 14 gemiddeld. Dit is René Passet van de ANWB. Het is bijna gedaan met de avondspits. Nog een handvol files in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Amersfoort Noord 2 kilometer. De A2 Amsterdam Utrecht bij Maarsen nog 2. En vervolgens naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendel nog 8.